9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Duitsland heeft een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke handlanger van de man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De Tunesier Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek en doodde zo twaalf mensen. Hij ontkwam en werd later doodgeschoten door de politie in Italië. De handlanger zou hem hebben geholpen te vluchten. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe iemand een man neerslaat met een stok, zodat Amri weg kan komen. De helper was volgens een Duits blad een agent van de geheime dienst van Marokko, mogelijk een dubbelspion. Duizenden Algerijnen zijn in verschillende steden de straat opgegaan... uit protest tegen president Bouteflika. Persbureau Reuters meldt dat de politie in de hoofdstad Algiers... traangas inzette om mensen uiteen te drijven. De demonstranten willen dat de president afziet van deelname aan de verkiezingen. Die bieden uitzicht op een vijfde termijn. Bouteflika kondigde deze maand aan dat hij in april meedoet. Tijdens zijn huidige termijn is hij maar een paar keer in het openbaar gezien. Bouteflika is 81 en nog steeds zwak sinds hij in 2013 2013 een beroerte kreeg. Hij is sinds 1999 aan de macht. En Nune gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Een meerderheid van de Provinciale Staten Noord-Brabant heeft gestemd voor het stoppen van het fusieproces. De provincie begon jaren geleden een onderzoek naar een fusie vanwege bestuurlijke problemen in Nune. In de gemeenteraad werden bijvoorbeeld familieruzies uitgevochten. De stemming vandaag in Provinciale Staten was het gevolg van een burgerinitiatief vanuit Nune. De SP in de coalitie in Brabant was altijd voorstander van de fusie, maar stemde vandaag tegen het plan. Eerder was een poging tot een fusie met Zon en Breugel al mislukt. Het weer. Vannacht temperaturen van iets boven nul langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, die blijven in het noordoosten wat hangen.